Levi van Eck met het NOS-journaal. Het lichaam van de 15-jarige zwemmer die sinds vrijdagavond werd vermist is gevonden. Wandelaars vonden zijn lichaam vanmorgen iets boven de zandmotor op het strand bij Monster. Vlakbij de plek waar hij in zee verdween. De Haagse tiener kwam afgelopen vrijdag met twee vrienden in de problemen... toen ze door de stroming werden meegetrokken. De twee anderen konden worden gered. Vrijdagavond en gisteren werd er naar de jongen gezocht... Meerdere reddingsboten en tientallen vrijwilligers waren daarbij betrokken... maar die zoektocht leverde niets op. Een Brits parlementslid en oud-staatssecretaris is opgepakt... op verdenking van verkrachting, meldt de krant de Sunday Times... Volgens een voormalig parlementair medewerker is zij door de man misbruikt toen ze een relatie hadden. De man zou haar hebben gedwongen tot seks. Het is niet bekend om welke oud-staatssecretaris het gaat... alleen dat het om een man van in de 50 gaat. Hij is inmiddels op borgtocht vrij. Afgelopen nacht zijn twee SpaceX-astronauten vertrokken uit het internationaal ruimtestation ISS. De landing van hun capsule Crew Dragon wordt vanavond tussen half negen en negen uur verwacht voor de kust van Florida. Het is de eerste zogeheten splashdown van een Amerikaanse ruimteschip... sinds de laatste Apollo-capsule in de jaren 70. Geheel tegen de verwachting in wist de Belgische voetbalclub Antwerp... gisteren de nationale bekerfinale te winnen tegen landskampioen Club Brugge. In de eerste wedstrijd in België sinds maart werd het 1-0 voor Antwerpen. Door strenge coronamaatregelen in Antwerpen kon de overwinning niet groots worden gevierd. Supporters gingen na de wedstrijd wel de stad in en er werd vuurwerk afgestoken. Maar de meeste mensen hielden zich volgens de politie aan de maatregelen. Het weer, het is wisselend bewolkt.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 I'll join you. I'd love to get you on a slow boat to China. All to myself alone. Get you and keep you in my arms evermore. weeping on a faraway shore. Out on the briny with the moon big and shiny, melting your heart of stone. I'd love to get you on a slow myself alone. On a to China. alone. Goedemorgen luisteraars, welkom bij weer een uitzending van ZFM Jazz. Samengesteld en gepresenteerd vandaag door mij, Edward Rauhorst. En wat gaan we doen vandaag? Nou, een special eh, gewijd aan China. Vrees niet, eh, geen communistische strijdliederen of songs ter verheerlijking van de huidige despoot van China, meneer Xi Jinping. Nee, een uitzending drie uur lang die in het tekenstal staan van eh, China... van hoe in het Westen, dus buiten China... China zelf en de Chinese cultuur in de muziek zijn vertaald. En we begonnen <clears throat> met een nummer een klassieker, On a Slow Boat to China... in uitvoering van Bing Crosby en Peggy Lee... uit de 1948, een eh, live radio opname. En dat nummer werd ook geschreven in 1948. Een soort van eh, denkbeeldige lange bootreis tussen twee geliefden... naar een hele verre bestemming, Shanghai. Een romantische bestemming. In werkelijkheid natuurlijk in 1948 zat China in de finale fase van de strijd... de bloedige oorlog tussen communisten en nationalisten. En gingen de nationalisten zich al voorbereiden op een vertrek vanuit China per boot naar Taiwan... Dus dat was een hele andere bootreis. Er waren weinig bootreizen, denk ik, vanuit Amerika naar, eh, naar Shanghai in die tijd, in 1948, 49. China, ja, het heeft eh, eh, de mensen altijd gefascineerd, ook in de muziek. Eigenlijk zo althans de plaat is, kun je ook songs vinden die gerelateerd zijn aan China. Zoals de volgende van Irving Kaufman uit 1915. Met excuses voor het krakende geluid. Maar het is wel een mooi plaatje. China man, wash him laundry all day. Chinaman, Chinaman, smoking pipe they say. He's got a little China gal, she love him alright. He love little China gal too, so he sing to her every night. Song Fong Lu, Song Lu, listen to those Chinese blues, honey gal open a door and let me in. China man cries, baby, won't you let me in? China man feels his habit coming on again. She cries to him, what's the matter with you? I got those itching Hong Kong, Ottawa Chinese blues. China gal, China gal, let us Kipling point to wind. China man, China man, smoking pipe again. He's smoking pipe a long, long while. Girl, she never cries All the time old China man smokes. Then he sings to little old Kai. Song, song. to those Chinese blues. Honey gal, I'm crying to you. Won't you open that door and let me in? China man cries, baby, won't you let me in? China man feels his habit coming on again. She cries to him, what's the matter with you? I got those itching Hong Kong away Chinese blues. Song Fong Lu, Song Fong Lu, listen to those Chinese blues. Honey gal, I'm crying to you. Won't you open that door and let me in? China man, cries, baby, won't you let me in? China man. feels his habit coming on again. She cried to him, What's the matter with you? I got those zip ting Hong Kong knockaway Chinese blues. Irvin Kaufman, uh, een van de populairste stemmen in de jaren 20 tot aan eh, begin jaren 30 een zoon van Russische immigranten. Meer een vaudeville-zanger dan een eh, jazzzanger. Maar waarom is het eh, nummertje wel interessant? Omdat in de lyrics ja, een aantal onderwerpen of stereotypen naar voren komen... die eigenlijk tot op de dag van vandaag populair zijn in liedjes over China en Chinezen. hij refereerde aan de opium, aan de laundryman... en natuurlijk aan de mooie Chinese dame thema's die altijd in veel liedjes, eh, in westerse liedjes over China terug zouden komen. Vandaar dat ik hem eh, even draaide uit de 1915 Chinese Blues van Irvin Kaufman. Nighthawks eh, orkest uit de eh, Kansas. Een van de eerste eh, jazzbands uit de Kansas. <clears throat> en die hadden het nummertje Hong Kong Dream Girl. Ik zei het daarnet al, de Dream Girl is ook een thema dat heel veel voorkomt in liedjes over China en Chinezen. En wat je ook al hoorde is altijd die Oriëntaalse riff... Ehm, ja, omdat natuurlijk China ver weg zat en het moeilijk was voor muzikanten om zich een beeld te vormen van China, eh, probeerde men dat eh, door zo'n riff eh, na te bootsen. En ik zal even een voorbeeldje laten horen van hoe dat dan, voorbeeldjes van hoe dat dan klinkt. zijn wat eh, moderne voorbeelden van die Oriëntaalse riff... die dus eh, China, de Chinese muziek, eh, moeten nabootsen. Ehm, die riff die kon je dus eigenlijk al vinden vanaf de eerste opnames, plaatopnames... vanaf zeg 1900, 1915... Ehm, wel interessant om te weten, denk ik. Shanghai was eigenlijk een van de meest fascinerende steden in de jaren 20. een enorme metropool met eh, veel buitenlanders die daar wonen in het internationale settlement. De koloniale machten hadden Shanghai opgedeeld in een aantal verschillende kwartieren. Zo, je had een Japans kwartier, een Frans kwartier, Engels kwartier, een Duits kwartier, Russisch kwartier. En het was een mengelmoes van nationaliteiten. Ook uh, een muziekscene die zich daar ontwikkelde. En Shanghai ja, eh, had een enorme aantrekkingskracht... ook in de film en boeken, literatuur in de jaren 20 en 30... vooral in de Verenigde Staten. Hier het nummertje. Shanghai Lil. something on the level shining in her eyes. Oh, I've been trying to forget her, but what's the use? I never will. I'll be looking high and I'll be looking low till I find my Shanghai Lil. Living on the level, shining in her eyes. Oh, I've been trying to forget her, but what's the use? I never will. I'll be looking high and I'll be looking low till I find my Shanghai. Rudy Valley met zijn uitvoering van Shanghai Lil. Rudy, Rudy Valet was de inspiratiebron voor Bing Crosby en ook eh, Frank Sinatra. Een grote zanger, eerste crooner eigenlijk uit de jaren 20, eind jaren 20, begin jaren 30. Rudy Valet. En Shanghai Lil, dat was eh, Marlene Dietrich in de film The Shanghai Express. Een eh, ja, film vol intriges, uh, suspense, die zich afspeelt in Shanghai... <clears throat> en trouwens ook de film waarbij voor het eerst een Chinese Amerikaanse actrice Anna Wong een eh, hoofdrol had. De Shanghai Express. Het eh, liedje Shanghai Lil werd ook gebruikt in een, eh, in een musical met James Cagney. Waar die, die dat lied zingt, Shanghai Lil, de Footlight Parade uit 1933. Dus het allemaal tekens van hoe Shanghai vooral, maar China in het algemeen, in de belangstelling stond in de muziek in de jaren 20, 30 in Amerika. Maar om eh, de sfeer van China te proeven... hoefde je natuurlijk helemaal niet naar China zelf te gaan. Je kon ook in Amerika naar Chinatown. Vanaf de, ja, ik denk mid-19e eh, eeuw, zo rond 1850... was er een enorme diaspora van Chinezen die de armoede in China ontvluchten. Ze kwamen overal terecht, in Amerika, maar ook elders in de wereld... Zuidoost-Azië, eh, Jamaica. En ze stichtten daar die Chinatowns. En ja, dat, uh, die Chinatowns die hadden ook een enorme impact... en een enorme aantrekkingskracht op mensen. Luister maar. Chinatown, my Chinatown When the lights are low Hearts that know no wonderland Drifting to and fro Dreaming town. my eyes are brown. Hearts seem light and hearts seem bright in dreamy Chinatown. that long, but it ain't a long, but oh. Beat, but they beat, the double, beat down. hoorden twee vroege jazzklassiekers achter elkaar. Eerst Chinatown, My Chinatown... in de uitvoering van de Mills Brothers, de pioniers van de doo-wop. En daarna Sidney Bechet met zijn uitvoering van China Boy eh, uit 1940. En dat nummer van de Mills Brothers, dat was ergens in 1934 eh, meen ik. Twee eh, jazzklassiekers, zei ik al, geschreven eigenlijk rond de 1906 of 1910 via musicals eh, verder verspreid en bekend geworden en zo in het jazzgenre uh, terecht eh, En door vele eh, mensen vertolkt. Zowel dat Chinatown, My Chinatown als China Boy. China Boy was ook voorzien van lyrics. Hier hoorde je de instrumentale versie. De lyrics waren eigenlijk een soort van ja, slaapliedje, een babyliedje... of een Chinese vrouw die een Chinese jongetje in slaap zust. En dat die eh, klassiekers niet alleen in eh, Amerika aansloegen... maar ook elders, dat eh, bewijst het volgende nummer... van het Avro Dansorkest uit 1940. Chinatown, My Chinatown. laatste opnames eh, van het Afro Dansorkest onder leiding van Klaas van Beek... toen de oorlog eigenlijk al eh, was uitgebroken in juli 1940. Daarna moest het orkest al snel eh, alles opgeven zeg maar, qua muziek. En ehm, hun uitvoering van Chinatown, My Chinatown, het Afro Dansorkest. on, tie on, tie da chop, chop, Charlie Chan. I tie on, tie on, tie on, tie on, tie da chop, chop, Charlie Chan. happy cat in town. Here's the way he spills the dine. A die on, die on, die on, die on, tonight. Chop, chop, jolly, he's so foxy. Solid Solitude, sender type. Comes right on like Mr. Roxy. A die on, die on, die on, die on, tonight. Came all the way from way out yonder. Lay jive from here to there. Here's the way he spills out yonder. He will bring you down for fair. Chop, chop, Charlie came from China. Just a solid sender type. He's a solid mellow fella. I die on, die on, die on, die on tonight. Chop, chop, Charlie, Charlie Chan. Solitude sanding man. 到摇头呀，哎呀哎呀哎呀哎呀哎呀！啊，波浪荡呀，谁要动我呀？谁要动我呀？妈呀，还要对我到月亮嘞！Jolly, jolly, jam, solitude, a sentiment. Cap Calloway en zijn orkest Chop Chop Charlie Chan 1940. Charlie Chan was een fictief eh, karakter, een Chinese detective uit Honolulu... Uh, opgevoerd in een aantal eh, mystery romans uit de jaren 20. En die resulteerde in een groot aantal verfilmingen... waarin de hoofdrol van Charlie Chan altijd door een uh, werd gespeeld... niet door een eh, Chinees. En je hoorde Cap ook zijn best doen op de Chinese taal. Dat was natuurlijk ook een gewild eh, onderwerp in westerse liedjes... die rare Chinese taal. Eh, ook bij Ella Gerald in het volgende nummer... een soort van denkbeeldige Chinese termen of Chinese woorden. Sing, song, swing. Ehm, ja, je kon natuurlijk het Chinees goed laten rijmen. Ella Fitzgerald. Sing, song, swing. Choppity chop chop chop Chop chopsticks. Choppity chop chop chop till six. Choppity chop chop chop's the thing. When Charlie Chingy make it sing song swing. Charlie Ching make it sing song swing with a tingle ding-a-ling on the ding-dong ding. Makey plenty sing song swing. Chapity chop chop chop chopsticks. Chapity chop chop chop till six. Chapity chop chop chop's the thing. When Charlie Chingy make it sing song swing. Foo young fool likey doodle doo with a toot or two on the flute bamboo and the doodle doo and the tingling makey plenty sing song swing Chop a dee chop chop chop chop sticks dee chop chop chop till six Chop a dee chop chop chops the thing when Charlie Chingy make his sing song swing. dee sing song swing. Chop chop choppity chop chop sticks. Chop chop choppity chop till six. Choppity chop chop chops the thing. When Charlie Chingy make it sing song swing. Chop choppy choppity chop chop sticks. Choppity chop chitty chop till six. Choppity chop chop chops the thing. When Charlie Chingy make it swing. 1944 Friday Slack, Chopping the Boogie. Gebaseerd op een uh, wijsje dat eh, wereldwijd eh, bestudeerd werd door pianisten. De celebrated chopwalls, chopsticks werd het ook wel genoemd. waarbij, je de, waarbij de bedoeling was dat je met je vlakke handen op de toetsen van de piano... het melodietje zou spelen, vandaar de naam chopping of chopsticks... en dit werd dus vertaald in Freddy Slack's Chopping The Boogie. Een heel swingend nummer van die klassieker. This great excitement's lime way. Mr. Wu was gone, they say. Packing his laundry bag, he said bye-bye. To the RAF he went with glee. He said, please, you take him me. Now he's flying way up in the sky. He's in the Air Force, it's Mr. Wu. He's a rootin', tootin', shootin' pilot too. His coat of arms are painted <laughs> rather tricky. It's two stiff collars and a shirt that's got no elbow. He looks okay in his uniform, as you have guessed. He chases women all day long and gives them no rest. But his wife says as a night fighter he's one of the best. He's in the Air Force now, is Mr. Wu. His Limehouse business now is closed, that had to lapse. But still his laundry training is handy perhaps. He used to stiffen collars, now he's stiffening the jumps. He's in the Air Force, now he's Mr. Woo. so confuses him, he gets in the mix. When ordered on parade one day, gosh, what a fix! Instead of wearing camouflage, he wore Kaminix. Cause he's in the Air Force now, is Mr. Wu. He's in the Air Force, is Mr. Wu. He's a rootin', tootin', shootin' pilot too. His coat of arms is painted rather tricky. It's two stiff collars and a shirt that's got no elbow. He goes out with his lady friend Sally Mae Wong. They love to talk of aeroplanes, <laughs> now don't get me wrong. He's so keen on his work he takes his blueprints along. Cause he's in the Air Force now, he's Mr. Woo. George Formby, een Engelse banjo-speler en comedian. Mr. Wu is in de Air Force uit 1944. En hij had een hele reeks nummers gewijd aan Mr. Wu vanuit, eh, vanaf de jaren 30. En Mr. Wu begon als een laundryman in die eerste songs van George Formby. Maar eindigde hier in 1944 als een piloot in de Air Force, de RAF. Eh, tijdens de Tweede Wereldoorlog. Dus Mr. Wu maakte wel een soort van emancipatie door. En dat werd dus beschreven in dat nummertje van George Formby. Mr. Wu is in de Air Force. It's a story of a very unfortunate colored man who got down in old Hong Kong. 20 years privilege taken away from him when he kicked old Buddha gone. And now he's bobbing the piano just to raise the price of a ticket to the land of the free. Well, he say his home's in Frisco where they send the rice, but it's really in Tennessee. That's why he say I need someone to love me. Need somebody to carry me home to San Francisco and bury my body there. Oh, I need someone to lend me a $50 bill and then I'll leave Hong Kong far behind me for happiness once again someone believe I begin to see that bay again. But when I try to leave, sweet local man won't let me fly away. I need someone to love me, need somebody to carry me home to San Francisco and bury my body there. of a very unfortunate colored man who got arrested down in old Hong Kong. He got 20 years privilege taken away from him when he kicked old Buddha's gong. Wat valse noten hoorde je, maar dat mag de pret niet eh, drukken. Hokie Carmichael, Hong Kong Blues. Het nummer door hemzelf eh, geschreven in 1942 en gezongen in de film To Have or Have Not. Eh, uit 1944 met Humphrey Bogart en Lawrence eh, Bacall. Eh, geweldige film. Um, Hoagie, Carmichael ja, schreef dus over A Colored Man trouwens hier. Ehm, <clears throat> die in de problemen raakt omdat hij in Hongkong uh, waarschijnlijk uh, opium rookt. Tenminste zo interpreteer ik het nummer. Twintig jaar in de bak belandt en probeert Hongkong te verlaten uiteindelijk. Maar geen geld heeft om een ticket te, komen, te kopen. Hongkong Blues uh, werd ook een soort van klassieke veelvuldig uh, gecoverd. A Colored Man, eh, dat werd dan later veranderd in gewoon Memphis Man of My Fellow Man. <clears throat> maar het oorspronkelijke nummer hoorde je hier, Hong Kong Blues van Hoagie Carmichael. did I tell you to ride. 50. Ze heeft spijt ervan dat ze in een ruzie met haar geliefde heeft gedreigd... om naar Shanghai af te reizen. In 1951, maar Shanghai was toen al geen cosmopolitische stad meer... en eh, Mao Zedong had jazz tot staatsgevaarlijk en pornografisch eh, zelfs verklaard. Dus de jazz in China was toen al helemaal dood. that's rich, i main tofu and you. I've got the craziest yen to get you in a Chinese den where I can whisper love words full of spice after we get full of tea and rice. Chop suey, chow mein, tofu, and you. I've got a feeling tonight that we'll be pretty clever if we ever get together with chop suey chow mein, rice and tea, shoes and rice, and you and me. Chop suey chow mein, young one, tofu, and you. Chop suey chow mein, tofu, and you. I've got a feeling tonight I'm gonna that you hold me tight. Remember what the great Confucius said. Girl and boy who woo have wedding day. Chop suey chow mein tofu and you. I've got a feeling tonight be pretty clever if we ever get together with chop suey, chow mein, rice and tea. Shoes and rice and you and me. Chop suey, chow mein. Young one, tofu and you. charming too for a new. I've got the craziest yen to get you in a Chinese den. Where I can whisper love words full of spice after we get full of tea and rice. Chop suey chow mein too for and you. I've got a feeling tonight that we'd be pretty clever if we ever get together with Chop suey chow mein tea. And ah, we can even have subgum scallopini. Shoes and rice and you and me. And baby, how about a little egg focacciatori? Chop suey chow mein, young one, two, four, and you. was natuurlijk ook een favoriet onderwerp in uh, songs over China. Eerst hoorde je Louis Prima en Killy Smith, Chop Suey, Chao Mei en eh, Ek Fu Jong of Fu Jong Hai, zoals we hier in Nederland eh, zeggen. En daarna Alfredito Levi een eh, New Yorkse eh, bandleider van Joodse afkomst... met zijn chop suey mambo. Ja, we zitten al aan het einde van het eerste uur. Ik eh, neem je mee op een trip naar China, slowboat to China, drie uur lang. We zijn al ja, richting 1957 beland. En dan komt er eigenlijk een beetje een kentering. in plaats van die pastiche uitvoering over, over China toch een vaak een soort, ja, een beetje clichématig met de Chinese gongetjes en de, de Oriental riffs komt er eindelijk eh, wat veranderingen in. En daar gaan we in het tweede uur naar luisteren. We eindigen met eh, Nat King Cole. Geweldig nummer uit de film China Gate. En het gelijknamige nummer. Hij speelt ook in die eh, film uh, dat een relationeel drama is. Ehm, <clears throat> een, een, een verhaal dat zich afspeelt tegen de achtergrond van de oorlog. De ontluikende oorlog in Indochina. Met de, met de Fransen, Vietnamezen en Chinezen. En Nat King Cole speelt daar een rol als uh, uh, soldaat in het Franse vreemdelingenlegioen. China Girl. China Gate, pardon. China Gate, China Gate. Many dreams and many hearts you separate like two arms open wide. Some you welcome in. Tot zo dadelijk het tweede uur van ZFM Jazz met meer songs over China. Tot zo.